Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Consumentenbond dreigt met juridische stappen tegen luchtvaartmaatschappij Transavia... omdat die veel vluchten die vanwege de coronacrisis werden geannuleerd nog niet heeft vergoed. Een gesprek op 16 juli had geen resultaat en volgens de bond is de maat nu vol. Vorige week bepaalde de inspectie dat luchtvaartmaatschappijen de kosten van geannuleerde vluchten binnen zeven dagen moeten terugbetalen. Het moederbedrijf van Blokker ziet definitief af van de overname van de HEMA. Dat heeft Mirage Retail Group, voorheen de Blokker Holding, bekendgemaakt. HEMA is sinds vorige maand in handen van een groep schuldeisers. Die namen het bedrijf over in ruil voor het wegstrepen van 300 miljoen euro aan schulden. Er zijn meerdere bedrijven in de race om HEMA van hen over te nemen. KPN verwacht niet dat de overheid 5G-onderdelen van Huawei verbiedt. Morgen zet KPN zijn 5G-netwerk aan. In de antennes die het bedrijf daarvoor gebruikt zitten onderdelen van het Chinese Huawei. In het Westen leeft de angst dat China via die apparatuur spioneert. De Britse regering neemt maatregelen om inwoners minder ongezond te laten eten. Zo worden advertenties voor junkfood tot 9 uur s avonds niet meer op tv en online getoond. En mag in winkels bijvoorbeeld snoep niet meer bij de kassa liggen. Meer dan twee derde van de Britse bevolking heeft overgewicht. En overgewicht vergroot het gevaar om te overlijden aan het coronavirus. Onderzoekers van het Erasmus MC melden dat ze een methode hebben ontwikkeld... om patiënten met een volledige dwarslesie weer te laten staan. Spieren in de bovenbenen worden geactiveerd door een zenuwknoop in de onderrug... te stimuleren met stroomstootjes. Aan het onderzoek deden vijf patiënten mee. Bij alle vijf lukte het om de beenspieren te activeren. En sommigen konden met ondersteuning staan. Het weer op veel plaatsen bewolkt, maar vanmiddag zo goed als droog en wat meer zon. Er staat een matige zuidelijke wind. Het wordt 22 graden in Groningen tot plaatselijk 29 in het zuiden. Morgen wisselend bewolkt met soms een bui bij hooguit 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort wordt altijd nog langzaam gereden tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg over 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En voor die bergingswerkzaamheden zijn op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad twee rijstroken dicht bij knooppunt Muidenberg tot half 2 vanmiddag.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 Ja, It's Raining Man. Nou, helaas eh, niet in Zandvoort. <laughs> it's raining, but it's not it's raining, raining, man. No, totally not. No, no, no. no en helaas, uh, volgens Buienradar houden we dit ook nog wel eventjes. Op de een of andere manier, eh, ja, de Pride vindt buiten niet plaats. de vorige drie jaren hebben we natuurlijk gewoon prachtig zonnig weer gehad. nu zitten we in de studio. Ik vind dat we volgend jaar niet meer in die studio moeten zitten. Nee, maar moeten we buiten, zitten, buiten ja, zitten. Absoluut, ja. ja. En dan kunnen we dit nummer natuurlijk ook weer draaien. Want eh, het, is, eh, het blijft een feestje. Maar volgens mij vanaf drie uur wordt het droog. Hè? Dus de barbecue is in ieder geval... Eh, ja, precies. ja, ja, ja. Nou ja, you never can tell. Dus neem in ieder <laughs> geval voor de zekerheid even je, regen, je regenscherm. Nou, je ik paraplu heb gehoord mee, dat Brigitte allemaal poncho's heeft aangeschaft. Oké. Okay. poncho's. <laughs> voor de barbecue. Dus dat wordt wel leuk. Ja, en ik geloof dat wij... Nou, we, moeten eh, zeg maar zittend op een stoeltje allemaal zijn. Het eten wordt naar ons gebracht. Dus het is geen gevaar dat die poncho in de buurt van de barbecue... Nee, precies. Nee, okay, kan niet. Dat, nee, allemaal veilig, allemaal veilig. <laughs> We zijn aangekomen bij het laatste, eh, het vierde en het laatste uur van Rainbow Radio Zandvoort. Oh, eh, Pride to the Beach Edition. En in dit blok gaan we kijken ehm, naar ja, internationaal, om het zo maar te zeggen. En de connectie internationaal het gaat over Nederland en over internationale gasten. Ehm, die eh, uit landen komen waarin uh, eh, seksuele diversiteit eh, verboden is. Hè. Zoals inmiddels al bekend zijn er nog 72 landen waar seksuele diversiteit strafbaar is. Ehm, we gaan praten met uh, Otsoeren Dakwa. Eh, die al een bekende is in Zandvoort. Want eh, eigenlijk vanaf de eerste Pride is hij eh, hier aanwezig en heeft hij ook performances gegeven. Ehm, Otsoeren is solist, ehm, ja, ster-solist bij het Koblenz Ballet. Ehm, en we gaan het met hem hebben over Mongolië, maar vooral ook over dans, hoe dans een middel is om te communiceren. Otsoeren spreekt geen Nederlands, wel Duits, en we hebben besloten om het interview in het Engels af te nemen. Um, Dat welcome. Fijn. Welcome, Otsuren. Very nice to have you here. Oh, hello. hello. Eh, <laughs> Thank you for having me. Yeah, well, ah, this, actually, this is welcome. Um, and it's not the first time in Zandvoort for you, isn't it? No, um, I actually um, come to Zandvoort every summer in my holiday before I go to uh, visit my family to Mongolia. Yeah. Okay. So uh, after this, you're going to Mongolia to visit your family. Oh, this time no. Um, this this Corona situation yep. came, and um, I was actually planning to uh, dance in um, Sandford for the um, beach. Yeah. Oh, yep. um, Pride to the beach. Pride to the beach. So, <laughs> yes, yes. So I came and just want to have some relaxing time and holiday. Mm-hmm. and I was with my I'm with my friend. So yeah. Oh, very nice to have you here. Uh, what, what we, we, we have to do, we have to uh, translate uh, sometimes. So um, we ask you questions, you answer, and then afterwards we do the translation. So I will uh, okay. recapitulate a little bit. And in this case, Katsuan said that he has been several times in... Maar dan in moet je dat wel in het Nederlands doen natuurlijk. Oh. Yes. <laughs> <laughs> ja, toen zei eh, dat hij eh, meerdere malen eh, natuurlijk al in Zandvoort is geweest. En vaak ook de Pride. En eigenlijk komt hij elk jaar, elke zomer. En normaal gesproken gaat hij daarna altijd naar Mongolië terug om zijn familie op te zoeken. En in dit geval, eh, vanwege corona, kan dat niet. Dus blijft hij lekker in Zandvoort. En eh, is hij erbij bij Pride at the Beach. En uh, zal waarschijnlijk ook regelmatig te vinden zijn bij Halte 59. Ja, wel, Halte 59. dat is de nieuwe venue hier in, in Zandvoort. Mhm. Of course, by your friend Roy Dongen. en Batar. -huh. Mhm. Ehm, ehm, ehm, I forgot to make a bridge, but um, let, first of all, uh, you you originally you come from Mongolia. Yes, uh, I yeah. am from Mongolia, and um, I started ballet when I was ten years old. But I started dancing when I was six, and I did some performances uh, for my family. If someone is missing, I don't even start the show. So um, and then I asked my mom um, if I could go to the professional dance school and um, I didn't even know I becoming ballet dancer. Um, and you know, when you were young and you cannot just let the um, kid go to the other city to study um, or something. So my mom said, if you really want to go, I will bring you there, but I'm so afraid to, you know, let my son go. So I uh, said, yes, I go. So I went to the ballet school seven years. And since that, I only uh, visit my family once in a year, only in summer break. So okay. That's, that's, actually like dancer's life. If you are coming from um, other country and working with the different companies in the different co countries, so you just go uh, and see your family once mm. in a year. Yeah, yeah, because it's well, it's pretty occupying being a dancer, a top star dancer, of course. <laughs> yeah, it's well, dances um, all your life. <laughs> I mean, um, all these beautiful artists have different um, uh, life as an artist, and uh, for me, uh, it's actually um, to being dancer or artist. And when you were in school, so you are a student, and then you becoming dancer, and then you grow up from there as an artist. So um, this kind of bridges um, brings this artist to perform to the audience in a um, really high quality and um, of course the beauty. Yeah, of course, but that is what dance is. Can you translate? Uh, ja, uh, vertelt dat hij al vanaf heel klein, eigenlijk heel jong, wist dat hij danser wilde worden. Hij, hij, heeft, eh, hij danste altijd voor familie als er iets te doen was. En ehm, uiteindelijk heeft hij aan zijn moeder gevraagd om naar een balletschool eh, te gaan. En eh, zij vond dat eerst wel moeilijk om haar zoon weg te brengen naar zo'n eh, balletschool. Uiteindelijk um, heeft het gedaan omdat hij het heel graag wilde. Maar dat betekende dat hij dus het hele jaar op school zat... en zijn familie maar één keer per jaar terugzag. Uh, ja, dat is natuurlijk voor een kind best heel weinig. Maar ehm, ja, dat was wel zijn leven en hij, eh, hij wilde dat absoluut worden. Dus dat, eh, dat is hij ook geworden. Een van de mooiste eh, artiesten en dansers in het Koblenz, ja. Ballet. Precies. Um, so, um, at what age did you went, went abroad to, to other countries? Because you, you had a trainee of an education as well in Japan, isn't it? Yeah. Oh, well, um, uh, I um, actually started uh, guesting in Asian companies, uh, Japan, Uh, Russia and um, China. Yeah, it was actually interesting for me to go to the other country and perform. Uh, of course, it's a different culture and different um, system and everything. Um, and then I went to America, Canada, uh, London, and then uh, Hungary. So I went to the Hungary for um, mm, ballet competition. Mm -hmm. And then uh, I met uh, the German uh, company's directors, so they offered me to work with German ballet companies. Okay. So when I was um, 16, 17, 18, I started <laughs> uh, working with uh, foreign companies. Wow. Mm. Yeah. And uh, at what age did you come to Europe? Mm, 19. 19. Yeah. Yes. So that's um, uh, how many years ago? How, how young oh, are oh, well, you? Um, you know, people say <laughs> you have to say your age a little bit younger. So I am almost, it's been like almost 20, 12 years. Okay, 12 years now. <laughs> yes. are you going to translate? Uh, nou, uh, dit is echt een, een, een globetrotter, zou ik wel zeggen. Hij, heeft dus een, eh, hij is begonnen met buitenland en uit het buitenland te gaan toen hij 16 was. Hij is naar Japan geweest, naar Rusland, naar China uh, eh, USA, Canada, Hongarije. En daar in Hongarije heeft hij een concours meegedaan... waar de Duitse eh, ballet, eh, Nationaal Ballet waarschijnlijk... wat ik begrepen heb, in, ieder geval... hem heeft gezien en hem een contract heeft aangeboden... om in Duitsland te komen dansen. En zodoende is hij uiteindelijk op zijn negentiende... naar Duitsland gegaan om dus voor in Europa te zijn en, en daar dus verder te, te dansen. Yeah. Well, um, one, one of the things, main uh, uh, things that people believe is ballet is all the all the the male uh, dancers in ballet are gay. Oh, well, um, of course, you know it's not only in ballet; it's everywhere. They just they just don't see uh, maybe the character, um, the gay guys in uh, normal um, jobs but ballet dancers has really strong um, experience, um, really strong um, so uh, emotions and you know the body language. So you can see everybody th- thinks that everybody is gay. Of course, ballet world is gay. Every, every directions of uh, jobs world are there is so many gay people. Mm-hmm. Yes. So, um, yeah, yeah. <laughs> so, but it, it's not exclusively eh, gay, but um, um, uh, because they're also, also heterosexual, but yes. because of the the language and the style of dance and the performance, the expression, um, um the, the the how do you say that the, the well the language that classic ballet has, um, uh, people think that mm -hmm. it is very gay. But mm -hmm. it isn't gay. There are gay dancers mm -hmm. and there sure. are also heterosexual dancers, yes. dancers, And also uh, the classic, uh, the, this European uh, culture. So mm -hmm. this mm-hmm. is European um, thing. And um, we have tights and beautiful golden dresses or, you know, uh, so that makes us also this classical beauty brings it to a um, little bit feminine. Mm-hmm. Um, but it's not it's not me uh, bringing it feminine because we're just learning from the choreographers sure. to be classical. Gracious. Yes. Gracious. Yes. Yeah. So yeah. maybe that also makes sense that people thinks um, there is so many gay people in ballet world. Mm-hmm. yeah, and it refers, of course, to a language that um, uh, developed uh, uh, in the, the 17th uh, century mm-hmm. uh, on, on, the court of uh, Louis de, Louis XVI, Louis mm-hmm. Louis XIV. XIV. Yes. Yeah, Louis <laughs> XIV. Yeah, yeah. that's the, the the king Sun King, right? <laughs> yeah. he, uh, he liked ballet. Uh, maar weer in het Nederlands natuurlijk. Yeah. Um, no, I'm just confirming what you're saying, right? Yes. Uh, I know that I have to translate. Um, wat uh, Otsoen vertelde is dat uh, uh, niet alle, de vraag was, er zijn veel homo's in de, in de scene. Uh, in de ballet, um, de heren. En dat blijkt dat hij zegt, nee, er zijn ook veel hetero's. Maar de, ja, dansen is nu eenmaal een zeer lichamelijk expressief, eh, eh, expressieve vorm van, eh, van, van emoties tonen die ehm, op zich daardoor vanzelf wat, wat, wat meer gracieuze bewegingen met zich meebrengen. En hij zegt ook, alle jongens die ballet op gaan leren om op deze manier te bewegen. Dus dat komt dan nogal vrouwelijk over. Maar dat wil niet zeggen dat alle balletdansers eh, vanzelfsprekend homo's zijn. Dat is, eh, maar hebben wel een vrouwelijk en een gracieuze eh, manier van bewegen. Dat, dat is absoluut wel gelinkt aan, het, eh, aan de dansers zijn. Ja, precies. En aan die danstaal. Hè, uit en aan de, de danstaal. natuurlijk. Ja, het klassieke is het ook inderdaad echt erg goed... om die taal natuurlijk ook zo over het voetlicht te brengen. Exact. Ehm, we gaan eh, eventjes uh, eh, ertussenuit naar een stukje muziek. Ja. En dan gaan we in het tweede deel van dit interview... gaan we kort eventjes in op waarom dans nou eigenlijk een taal is... en hoe je via die taal kunt communiceren. Oké, we gaan naar Isbin Widou van Marianne Rosenberg. Ja. Ja. dit was dus We Widou, Marianne Rosenberg. Dat komt mooi uit vanuit het, eh, het Duits waar uh, eh, Otsuren eh, ook danst. Dus ehm, we gaan verder met het interview van Otsuren. Ja, yeah. Otsuren, we wanted to know about... because earlier in, the, in this program we talked about homosexuality in different countries. in 72 different countries is homosexuality forbidden... Uh, mm-hmm. illegal. Um, can you tell us a bit about the situation in Mongolia? Oh, uh, well, um, I really don't um, actually don't live in Mongolia that much, but what I see in here is um, now it's getting much better, and people they don't even if long as they don't talk about it, they're okay being um, homosexuality or lesbian. Um, and now today, uh, Mongolia is becoming really modern, and um, you know the economic and everything develops really fast. And I don't even see uh, I can own, I can if I visit Mongolia Ulaanbaatar, I can't even recognize the city anymore. In, in, in, in, what way? Oh, in a good way. In a good developing way. way. Yeah, mm-hmm. yeah. Because because of the, the development the, in in economy uh, way, yes. culture things, it brings yes, more I freedom. Think, yes, I think the country is becoming like really interesting um, um, country in the whole world. Yeah. Okay. So. Uh, so. Is it worth visiting? Yes. Mongolia. absoluut. Oké. <laughs> ik zal even vertalen. Uh, Otun vertelt dat hij als, als gay person niet zoveel in Mongolië heeft gewoond. Maar eh, hij weet wel dat eh, het op dit moment wel steeds beter gaat. En mensen iets hebben van een soort van gedoogbeleid. Je moet het er niet over hebben. Dat herkenning van mijn jeugd in Frankrijk. Je moet het er niet over hebben en dan kan het gewoon. Dus het is een, een, eh, een, een, eh, een not, not spoken about, maar eh, het gebeurt wel. Dus ehm, dat, dat vertelt hij. En hij vertelt ook dat Mongolië op dit moment heel erg zich ontwikkelt. En economisch ook. En dat het een heel interessant land is om te gaan bezoeken. Yeah, and um, uh, when we had a conversation uh, before this program, mm -hmm. uh, you told me you wanted to say something about uh, that dancing is a language to express yourself. Yes, um, and yeah, yeah, what do you mean by that? Oh, um, it's well, I work I work with a lot of beautiful uh, artists, the choreographers and uh, ballet mistress and um, colleagues, of course um, and as a dancer or artist, uh, we just do uh, what the choreographer says. So you're gonna take it and put it in your body, the whole choreography, and then you experience it from your skin mm. on stage. Mm. That's the um, if you say enjoy, you know, joyful, enjoy and happiness. You can um, get everything from this uh, transfer. Uh, that's what I would like to talk about it. And um, yeah. So in dance, uh, through dance, you can communicate. Uh, you can communicate yourself in a in a better way. Express yourself in a better way than through verbal language. Uh, for yes, example. Sure. Yeah. Yeah. Sure. Um, I mean, uh, dance is the physical and body um, speaking art and um, for me, uh, what I learned from these beautiful artists is um, we are not a, a, drama theater, we are a dancer. The whole your body and everything has to speak single words. So if you really take it and you have to make it on, and then uh, it comes out of your skin Yes. So you. So that brings the artist really interesting. Mm. And today, um, dance world is coming becoming uh, really high, and beautiful techniques comes, and so many dancers can even dance longer. Beautiful. Yes. Ja, eh, de dans, dat is een manier van communiceren. Voor uh, is het, is het een, een, eh, ook een manier om blij te zijn en om zijn gevoel te uiten. Hij vertelt dat de choreograaf hem vertelt wat het verhaal is... en hoe hij dat moet, moet gaan neerzetten. Maar vervolgens is het zijn lichaam dat spreekt op het moment... want Anders dan met een toneelstuk eh, waar je het gesproken woord gebruikt... met natuurlijk de mimiek, is het dansen echt puur en alleen maar het bewegen op de muziek. En alleen maar door je lichaam, vanuit je lijf, vanuit je, je, je huid... Kun je, eh, kun je dus de mensen in het publiek laten weten wat, wat je vertelt... En, en dat maakt dat voor hem dat echt een manier is voor, om te communiceren met het publiek. En, en het, het, ook ervan te genieten en, eh, en eh, er blij van te worden. Mooi dus samengevat, ja, ja precies. Um, last question. Uh, for you because your specialty in dance is building bridges between classical contemporary modern yeah and modern, oh, um, modern today uh, if you work with the um, opera house Mm -hmm. So you able to dance any um, style of dancing, classical, neoclassical, modern, contemporary, jazz, whatever the uh, company brings um, the choreographers, which choreographer they choose, the choreographers can choose the dancers, and then uh, you can be the creation. And I worked uh, with three companies in, uh, Germany. One was Thüringen, another one was Düsseldorf, uh, Duisburg, uh, Ballett Amrain Company, and now I'm working with um, Koblenz, mm. Theater Koblenz, Opera House. Yes, oh, beautiful. And actually, we are able to see you today because you are going to give pop-up performances, aren't you? Oh, no, I don't think so. No? <laughs> because of the corona thing. <laughs> no. That's a, that's, a, that's, a, that's a pity. <laughs> I also uh, researched some um, humans um, connection between um, people. And um, what, um, uh, what I see and what uh, people missing is this beautiful connections between uh, people you know, and uh, just the smile or this body language can also um, person happy mm-hmm. and um, carrying the beautiful words and also you know you have to carry care care people around you mm-hmm. and um, sometimes we have a bad day of course and stress um, if you really um, care what you're saying and what you're looking at with your eyes and with your body language, with your words, that person next to you can be also learn how to be human, not the mechanic thing, because we just gonna live once and we need to also just, you know, work with this, not work, I mean, catch it from yeah. <laughs> pure yeah. this emotions and um, more contact. Yeah. Well, that's that's, that's difficult in this COVID nineteen uh, time of oh, days, of course. But through mimic, <laughs> through a smile, we can uh, communicate with each other uh, through body uh, expression, yes. as you say. Uh-huh. Yeah. Well, we have to end up this uh, this interview. Yeah. Um, uh, so I will I will translate. Eh, de, het laatste stuk wat eh, eh, met name Otsun vertelde... is dat hij heeft op verschillende balletgezelschappen gedanst in Duitsland, in Düsseldorf en nu in, in ja, Koblenz. En, hij, ehm, wat, wat hem vooral interesseert en waar hij vooral voor gaat... is de relatie tussen moderne de, ballet en, en, en klassiek ballet... Eh, en wat hij als boodschap met name mee wil geven... is dat hij het zo belangrijk vindt dat mensen met elkaar... door gewoon een glimlach, door een vriendelijk woord... door gewoon aardig te zijn. Eh, en niet steeds op de telefoon te, te zitten koekeloeren. En eh, gewoon elkaar zien, elkaar ook al mag je elkaar niet aanraken. Ehm, een glimlach op straat, ook al heb je een slechte dag... Eh, is als je glimlacht naar iemand of je krijgt een glimlach van iemand... dan maakt het je dag meteen weer goed. En dat is wat Matsoen zegt. Kijk meer naar elkaar. Ben met elkaar bezig. En laat elkaar zien eh, dat je er bent en dat je om elkaar geeft. Ja, yeah, that's a beautiful message. Thank you so much for being here in the, in the studio. And um, well, we uh, give, uh, wish you a very good vacation stay in oh, Zandvoort Zee. Oh, yeah, I really like uh, Zandvoort and I'm really enjoying in my holiday and thank you for your team and uh, have a wonderful day, Stanford. Thank you. Happy Pride. <laughs> Happy Pride. Happy Pride. <laughs> en dat laten we ook horen door de muziek. We gaan naar, als het goed is, YMCA van The Village People. YMCA van de Village People. Nou ja, goed, als we het hebben over een nummer, uh, eh, zegt dat eh, eh, een, een soort... Ook, we, hebben in dit, dit nummer, hebben we, of in dit blok... <laughs> hebben we eigenlijk alleen maar een soort van homo top 100 nummers die we aan het draaien zijn. Eh, daarnet eh, Marianne Rosenberg met Ik Bin Wie Doe. En dan YMCA oh, kan natuurlijk niet ontbreken van de Village People. Oh. Eh, wat wel erg grappig was, want ehm, deze groep was eigenlijk helemaal niet met het doel samengesteld om iets te doen voor de gay community. Ehm, maar de gay community adapteerde eigenlijk dit nummer. En ehm, nou, toen men dat doorkreeg... Het was zo mooi divers wat er allemaal stond. Ja, precies. Dat, dat maakte natuurlijk dat, dat, eh, dat het zo goed paste bij ons. Ja, ja precies. Zo'n eh, enorme diverse groep met allemaal een agent en een indiaan en een... Eh, nou en, een workerman en, een cowboy die Iedereen was zat, erbij, toch? Ja, dus, precies. ja, dat is mooi. En nou, het last but least, maar het is gewoon ook lekker, lekker dansen. Het is een nummer natuurlijk. Je kunt gewoon lekker op dansen. Ja. Ehm, we hebben straks nog meer eh, van die eh, lekkere nummers van eh, de Homo Top 100. En we gaan er ook uit met een, lekkere knaller die toch een beetje verwant is aan ons. Rainbow Radio Zandvoort, maar daarover later meer. Inmiddels is aangeschoven een nieuwe gast. Ehm, en we hebben afgesproken dat we hem niet bij de naam gaan noemen. Ehm, hij gaat het een en ander vertellen over eh, een land waar homoseksualiteit eh, ook verboden is. Ehm, eh, we hebben vanochtend eerder al gehoord dat er 72 landen zijn waar homoseksualiteit, of eigenlijk seksuele diversiteit, hè, het gaat niet alleen over homoseksualiteit, maar over trans enzovoort, ehm, verboden is, illegaal. Ehm, je bekend, bent bekend met de situatie in Iran. En Iran is een van de landen waar homoseksualiteit eh, echt illegaal is. Ja. Allereerst welkom. Heel fijn dat je hier aan tafel bent. Dank je ehm, Super dapper ook. Ehm, wat is de reden, zeg maar, dat eh, we besloten hebben dat je anoniem blijft aan tafel? Hm. Ja, die is een moeilijke vraag. Maar eh, het kan je goed uh, uitleggen waarom uh, mensen dat over de markt onze cultuur. Ehm, ik kan het eigenlijk goed zeggen waarom. Maar eh, liever anoniem. Ik weet ja, precies. ja. In het, uitleggen eigenlijk. Ja, in, in het voorgesprek ehm, hadden we wat meer tijd en gelegenheid om dat mm. hier te doen. <clears throat> Ehm, heb je gezegd dat zodra er in Iran over homoseksualiteit gesproken wordt... Mhm. Eh, dan gaan eigenlijk bij iedereen... of je vader, je moeder, je zus of de familie of wat dan ook... bij iedereen gaan de alarmbellen af. Ja. Want het mag absoluut niet. Ja. En dus als je het hebt over seksuele diversiteit of homoseksualiteit... dan ehm, ben je ook gelijk schuldig. Mhm. Of je nou wel of niet homo bent. Het is gewoon onbespreekbaar. Ja. En zo onbespreekbaar dat het regime ja. eigenlijk eh, ervoor zorgt dat je in de gevangenis terechtkomt. Ja. Of, eh, nou, erger eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Over wat, wat er gebeurt met mensen die praten over homoseksualiteit... Mhm. of eventueel zelfs ja, LHBT moet Ik, zeggen, ik woon al uh, ongeveer 7 jaar in Nederland. Mm En ik kan over het leven jaar geleden eh, praten. Ja, dus, niet nu. nee. Ik weet het precies. Nee. Dat is de eerste. En tweede, eh, ik ben geen homo, mhm. maar ik ken heel homo in Iran vroeger. Ja, eh, precies. op straat, op buiten, de alle mensen. Ja. dat is helemaal anders dan Nederland. Vorig jaar, ik heb een film gemaakt over de Pride at the Beach. Mhm in eh, eh, een videoclip en een documentary. En ik had nooit gezien wat is de precies eh, gay pride en pride at the beach. Ja. En vorig jaar heb ik gezien, had ik gezien. Dat is volgens mij is helemaal anders. En uh, bijna, ik kan niet geloven als ik niet gezien heb. Eh, en Iran, dat is helemaal anders. En eh, wij hebben eh, in Iran, wij hebben Eentje met de cultuur, eentje van het regime. Dat is allebei niet over de homoseksueel, voor alle dingen. Voor eigenlijk veel dingen, ja, dingen, precies. Ja. Daarom heb ik uh, wij. Dus, maar deze gesprek over de homoseksualiteit. Ja. In homoseksualiteit in Iran, zij zijn een um, privéleven. En altijd binnen, niet buiten. En eh, zij kan niet trots op zelf. Zij kan niet bijvoorbeeld een eh, goede eh, media of een werk vinden misschien. Mm-hmm. Ehm, dus LHBTI's moeten zich verstoppen. Ja, ja als iemand begrijpt, misschien even de afstand houden. Mm -hmm. Niet een mm-hmm. beetje, heel afstand ja, ja, ja, ja, En ehm, in Iran, dat is eh, bijna een ziekte. Iemand, eh, de meeste mensen eh, denken dat het ziekte mhm. is. Dus dat is helemaal anders in Nederland. En ik weet niet wat moet ik zeggen, maar ik hoop dat één dag iedereen vrijheid zijn in Iran, ja. in uh, islamic uh, landen eigenlijk. Ja. Dat is volgens mij het probleem is islam eh, islam, dat is tegen de homoseksualiteit altijd. Mhm. En heeft een eh, grote straf voor eh, homoseksualiteit. Ja. dus ik moet, ik moet, ik weet niet wat moet ik zeggen? Moet ik zeggen, islam moet weg? <laughs> ik weet niet precies. <laughs> Nee, ja. nee dat kan natuurlijk dat niet. dat is niet een kleine probleem. Dat is een grote probleem. En ik, ik, allen moet ik zeggen, het zijn en een beetje gedoe <laughs> Ja, ja. want we, we, hebben dit hier over twee dingen. Hè. Zoals je zegt, er is het regime in Iran... wat eh, eh, eigenlijk eh, mens, menselijke eigenschappen, vrijheden onderdrukt... dat geldt niet alleen voor LHBTI, maar dat geldt ook voor het vrouw zijn. Dat geldt voor muziek maken. Dat geldt voor kunst maken. Ehm, en, en, daarnaast heb je ook nog de godsdienst, de islam. Die, mm. En dan hebben we het hier eventjes over de islam in Iran. Mm-hmm. Want dat is niet in alle landen zo. Hè? Dat is, eh, er zijn verschillen natuurlijk. Dat is echt verschillende. Eh, in Iran, iedereen kan alle dingen doen. Mm-hmm. Maar heeft een recht, Ja. Dus bijvoorbeeld als ik ga een eh, film maken... moet ik precies... wat is dat een eh, regel van islam maken. Dat kan niet. Eh, eh, mijn idee zeggen. Ik moet ieder van de islam zeggen. Ja, precies. Of van de kunst, van dans, alles. Ja, dus eigenlijk zegt het regime... je mag kunst maken, maar je mag alleen maar binnen dit kader... Ja, dit kader, ja, dat is goed. Precies, ja. En dat is eigenlijk, eigenlijk alleen maar gerelateerd aan de islam. Ja, ja, ja, precies. Precies, ja. Want je bent filmmaker, eh, heb je verteld. Ehm, kun je vertellen waarom je naar Europa bent gekomen? Want dat heeft niet te maken, eh, eh, zeg maar met, het heeft te maken met een, ook een vorm van vrijheid. Hè? Ja, ik kan heel eh, kort, uh, korte verhaal Ik, was christelijk en dat kan niet in Iran eh, wonen. Daarom ben ik hier. <laughs> Hmm. Kort en kracht. Precies, ja. dat was het. Vanwege eigenlijk je geloof, dat ja, daar niet. Ja, precies. Ja, precies. Dus moet ik hier en ja, ik mis mijn family. Ja, ja, ja. Nee, het is super dat je aan tafel bent. Je, gaf me een seintje. Zitten we al door de tijd heen? Nou, eh? niet helemaal. Maar we willen ook nog de agenda en zo doen. En nog een nummer. Dus eh, eh, ja. We, het, gaat hard, uh, Ronald. Het gaat, het gaat hard, inderdaad. het, is, het is ook zo interessant om met, met je gasten te praten. We moeten we gewoon nog een keer vragen. ja, ja, Dat is misschien een idee om je inderdaad nog een keertje uit te nodigen. En, ehm, ehm, nog even de film die je gemaakt hebt, de, de documentaire over eh, Pride of the Beach. Ah, ja, ja, ja. Eh, is die nog ergens te zien? Weet jij dat? Of... Uh, offer Wat bedoel je? Ja. Offer eh, Nee, de, de, de documentaire die je hebt gemaakt over Pride ja, the Beach. Ja. ja. En heb, ik en bedoel je, wat is de kunnen, kunnen mensen die nog zien? Weet je op internet? Of, eh, ja, nee, nee, nee. Nee, nee, dat niet. Nou, dan kunnen wij daar wel voor gaan zorgen... dat die in ieder geval nog gedraaid gaat worden. Ja. Eh, want ik kan me herinneren dat je vorig jaar echt mensen hebt geïnterviewd... en er een mooie documentaire van hebt gemaakt. Waarvoor dank. Ja. Eh, dus wij gaan ervoor zitten, voor zorgen dat de documentaire ook op internet... weer te bekijken is. Ja, ja, dat is belangrijk. Ja, ja, dat is goed voor mensen. En um, ja, ik, vanwege de tijd moeten we het hier eigenlijk bij laten. We moeten het een, een, beetje gaan afronden. Dus ik denk fijn eh, dat je er was. Eh, heel kort en heel ja, Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Volgende keer kan je meer praten. Ja, dan, volgende keer. <laughs> Dan gaan we er wat langer Ja, lijkt me heel okay. We gaan eh, luisteren naar een, uh, een volgend nummer. Ja, dat is Queen met I Want To Break Free. Want dat was, is wel toepasselijk. Iran moet ook vrij worden, toch? Absoluut. Dus eh, de mensen daar die LHBTI zijn, die moeten vrij kunnen zijn. Dus dan zing je e- I want to break free, een queen. Ja. I want to break Queen met I Want to Break Free. Ehm, ja. Ronald, we zitten al langzaam maar zeker naar het einde van het programma. Joh. Vier uur, het vliegt om. Het ja. is ongelooflijk. Ongelooflijk. En zeker inderdaad als je zoveel interessante gasten hebt... Waar, nou. eh, je, waar, je, mee kunt praten, dan, eh, ja, dan vliegt de tijd. <laughs> Ja, ongelooflijk. We gaan nu even de agenda doornemen voor deze komende dagen. Deze Pride, aangepaste versie, eh, Pride at the Beach... Eh, Ronald, vertel eens, wat, wat gaan we allemaal doen? Ja, nou ja, vandaag is natuurlijk Pride of the Beach. En zou er oorspronkelijk een parade zijn. Er is een soort van verrassingsparade. En die verrassingsparade die eh, vindt eh, plaats vanaf 4 uur. Die start in Zandvoort Oud-Noord. En gaat dan via de Beekmanstraat richting de boulevard. Zoals zeg maar traditioneel dan vanaf het stationsplein over de boulevard... Eh, via de Kerkstraat naar het eh, Kerkplein. En eh, nou, dat is een beetje de route. Ehm, we vragen de mensen uitdrukkelijk om niet langs de kant te gaan staan en uitbundig te worden. maar laat je verrassen als je in de buurt bent van die route. ga kijken en uit je raam, uit je raam leuk eh, kijken ja. Ja, Precies. Ja. Ja. Eh, is er eh, de beeldenwandeling met Marlene Scherps. die begint zo direct om twee uur. En daar is nog een mogelijkheid om bij aan te sluiten. de start is vanaf het Zandvoortsmuseum. En Marlene wandelt zelf mee. Dus je krijgt letterlijk en figuurlijk van de kunstenares Marlene... krijg je alle informatie over de beeldenwandeling. Lijkt me prachtig. Eh, en voorts is in de Haltestraat uh, natuurlijk vanavond en vanmorgen van alles te doen... bij Halte 59, Brasserie Zin, Friends Bar and Kitchen... en Bar Discotheek Chin Chin. Chin, Chin. Ja. Nou, Ehm, voor de rest, eh, in eh, Amsterdam is er van alles te doen. Eh, de Find All Flags Tour en de Pride is protest demonstratie. Voor alle informatie en activiteiten kun je naar www.prideamsterdam.nl en daar staan alle evenementen genoemd. Ehm, tot slot, niet onbelangrijk, nationaal op de televisie is er negen dagen Pride... En dat wil zeggen dat er een unieke samenwerking is tussen Pride Amsterdam, Salto, eh, Vodafone Ziggo, KPN Telecom, uh, eh, Ufone, Tele2. Hierdoor kan heel Nederland negen dagen lang eh, Pride TV ontvangen. En dus zien wat Pride Amsterdam allemaal heeft te bieden. En daar wordt volop aandacht gegeven aan jongeren, senioren, vrouwen, trans, people of color, religie, kunst en cultuur, bedrijfsleden en bedrijfsleven en sport. Fantastisch allemaal. Ehm, nou ja, dan rest ons eigenlijk eh, om iedereen te bedanken, denk ik... die eh, langs is geweest, die, waar we, samen mee hebben kunnen praten... over Pride en over alles wat LHBTI eh, zeg maar raakt. Ehm, als laatste nummer willen wij de uitsmijter... die dus gelinkt is aan ons programma... met is Down the Road. East on Down the Road van The Wizard. Eh, en dat was eh, zeg maar de colored version of de black version van eh, Somewhere Over the Rainbow. The Wizard of Oz. Ehm, gooi het nummer erin. Ondertussen ga ik de gasten bedanken. Dank aan Joy Malone, Brigitte van Eig, Raymond van Haafden, Hans Verhoeven... Jos Alers, Lucien Spee, Damien van Meent, Wendy Moore en Friends... Otsoeren Dakwa, onze Man uit Iran. En natuurlijk Anja Westerwil, koordraaier voor de techniek. En eh, Pim eh, Groof, ook voor de techniek. En, en Ronald natuurlijk. Ja, ik zei de gek. Inderdaad. Ja, de, uh, dankjewel. Dank u wel voor het luisteren. En wij wensen Volgende, 7 september, 12 uur, na het alarm.